Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. groot aantal stadsbussen heeft in Den Haag de garage van het ministerie van Infrastructuur geblokkeerd. Het gaat om een protestactie van de vakbonden Amfacabo en bondgenoten tegen de bezuinigingen in het stadsvervoer. De bussen komen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het kabinet wil 120 miljoen euro bezuinigen. De bonden bieden het ministerie een compromisvoorstel aan, waarin de vervoerbedrijven zelf bezuinigingen invullen. Vanaf volgende maand kan er bij zeker vijf benzinepompen in Nederland weer bier en wijn worden gekocht. Eigenlijk is dat verboden, maar de pomphouders willen met het negeren van dat verbod een proefproces uitlokken. Het is volgende maand elf jaar geleden dat er bij tankstations geen alcohol mag worden verkocht. toenmalige kabinet wilde onder meer met dit verbod het gebruik van alcohol in het verkeer tegengaan. Maar volgens de pomphouders is niet gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers door het verbod de afgelopen elf jaar is gedaald. Bovendien vinden ze dat de overheid met twee maten meet, omdat er wel alcohol verkocht mag worden bij wegrestaurants. In het zuidoosten van Turkije zijn bij aanvallen door Koerdische opstandelingen zeker 21 militairen gedood. Het Turkse leger bevestigt dat de opstandelingen op verschillende plaatsen tegelijkertijd militairen hebben aangevallen. Militante strijders van de PKK plegen vaker aanslagen in het gebied. De Koerden strijden al 35 jaar voor gelijke rechten de strijd zijn tienduizenden mensen gedood. In Griekenland wordt vandaag en morgen opnieuw geprotesteerd tegen de bezuinigingen. Het openbaar vervoer ligt 48 uur stil en ook winkels en bedrijven sluiten hun deuren. De komende uren is er ook geen vliegverkeer van en naar Griekenland. Het Griekse parlement stemt vandaag en morgen over nieuwe bezuinigingen. Die zijn nodig om een nieuwe internationale lening veilig te stellen. Het weer bewolkt en verspreid over het land buien met een kleine kans op onweer. Het is zo'n 11 graden. Ook morgen enkele buien, afgewisseld met zonnige perioden. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Brugge 2 en op de A9 naar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 3. En 57 naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Zandvoort, op 106.9 FM. other side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 wrong about. in leather Not even the balls, it's all like I'm all of the outlaws That's on a regular, by any means necessary girl She like I'm ruthless, that's my word It's not a nuisance, what I heard Taking them on the merrier It's not a big surprise I know the man boy catch your eyes Look at the why when I go in the sky Look at the shorty, don't No matter where I run to I'll never lose your memory Sometimes I close my eyes and drift away I can't forget the things I didn't say ritme van Zandvoort. see some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 起。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 like a pro Cause you were a freedom fighter, compulsive liar And a real.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 come, come on and My saying let's go, but my heart is saying no, no. come, come on in. shelter all that we see Why should we worry? No one will care, girl Look at the stars now So far night, babe Why don't you stay? got tonight